Verslaggever Mark Hamer ging langs bij een stembureau in Havelte. Maar echt druk is het er nog niet. Ja, ik dacht ik ga maar even vroeg. Waarom, waarom dacht u dat? Dan nou, is het maar klaar. Normaal gesproken is woensdag de dag. Het wordt dan misschien mooi weer, dus dan wil ik misschien wat anders doen. Dus dan denk ik van ga nu gewoon stemmen. Ik denk er nu aan, dus hupsakee. Ook in Valkenburg waren al wat stemmers te vinden. Een goede vriend van me die staat ook op de lijst. En eh, ik ben het wel eens met eh, zijn eh, standpunt. Ik weet, weet, nog niet alles erover, dus ik weet natuurlijk niet dat ik... ja, ik maak nog niet een hele goede keuze waarschijnlijk, maar ik denk dat het wel goed komt. Een akelig verhaal uit de VS. Rechercheurs in New York en Washington zijn op zoek naar een man die zomaar slapende daklozen neerschiet. In de afgelopen weken zijn minstens vijf mensen neergeschoten. Twee van hen zijn overleden. Een van de moorden is op beeld vastgelegd, zegt de burgemeester van New York. Video is chilling. To see a cold-blooded act of murder. Homelessness turning into a homicide. We need to find this person. And we need New Yorkers to help us. De politie zegt dat ze bewijs hebben dat de moorden met elkaar te maken hebben. De villa van een dochter van de Russische president Poetin zou gekraakt zijn. Het huis staat aan de Franse kust in het plaatsje Biarritz. Activisten zouden erin getrokken zijn en er nieuwe sloten in hebben gezet. Ze willen nu Oekraïense vluchtelingen opvangen. De villa heeft acht slaapkamers. En Willem II heeft een nieuwe trainer, Kevin Hofland. Hij volgt Fred Grim op, die vorige week werd ontslagen de club uit Tilburg staat nu 16 na aan Hofland. taak om te zorgen dat ze niet degraderen. Kevin Hofland was eerder trainer van Fortuna Sittard en assistenttrainer bij het Duitse Wolfsburg. Het weer. De laatste regen trekt bij Groningen het land uit. Daarna overal droog en ook wat zon bij 12 tot 14 graden. Morgen kan er hier en daar opnieuw wat regen vallen. Maar smiddags is er ook weer zon. En dan wordt het een graad of 13. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. Je hebt daar een kleine 10 minuten oponthoud en er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Curedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp.